Mark Hokker met het NOS-journaal. De man die gisteren in een nachtclub in Orlando 49 mensen doodschoot... werd waarschijnlijk niet aangestuurd door een terroristische organisatie. Volgens president Obama werd de schutter wel geïnspireerd... door extremistische teksten op internet. Obama zegt dat er een terreuronderzoek loopt. De schutter werd in 2014 al door de FBI gescreend. Toen leek hij niet gevaarlijk te zijn. De wapens die door hem zijn gebruikt... zijn vrijwel zeker op legale wijze door hem gekocht... Obama wijst daarom nog eens op de zwakke wapenwetgeving in de VS. Als de Britten volgende week voor een brexit kiezen... heeft het hele Europese politieke systeem daar schuld aan. Dat zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Een brexit betekent volgens hem dat de Britten niet overtuigd zijn van het Europese project. En dat is de collectieve schuld van alle politici in Europa, zegt Timmermans. De politiek moet dan volgens hem in de spiegel kijken. Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het in grote lijnen eens over de begroting voor volgend jaar. Ze hebben ruim een miljard euro gevonden om te investeren in zaken die ze belangrijk vinden. De PvdA steekt het geld in de zorg en het onderwijs. De VVD kiest voor binnen- en buitenlandse veiligheid. De details van de afspraken moeten nog worden uitgewerkt. Op Prinsjesdag, 20 september, wordt de begroting gepresenteerd. Op het EK voetbal hebben Ierland en Zweden gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Houlahan scoorde vlak, vlak na rust en 20 minuten voor tijd kwam Zweden op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Clark. Eerder vandaag won Spanje met 1-0 van Tsjechië en over een uur begint de wedstrijd België-Ierland. Het weer, in de loop van de avond wordt het droger, er blijft kans op een bui. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en lokaal kan het mistig worden. Morgen en de dagen erna is het opnieuw wisselvallig, het wordt maximaal 20 graden en in het weekend wordt het droger, maar niet veel warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Dan staat tussen Knoop het Vaanplein en de afwit Oud-Beijerland een 3 kilometer door werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht.